En hoe was dat? Dat was geweldig. Dat was echt geweldig. We hebben een eh, topmiddag gehad. Topmiddag gehad. de, goede bands. Poosje naartoe geleefd en eh, ik denk dat we iets heel leuks hebben neergezet eh, met alle bands. ik denk dat alle bands die er waren op hun eigen manier en hun eigen stijl echt geweldig waren. Ja, zeker. En, en wij voelen ons denk ik heel vereerd dat wij, dat wij met, met de eerste prijs naar huis mogen gegaan gaan vanavond. Niet vanuit gegaan, maar super. Goed gedaan jongens! Hey, dankjewel. Lekker. Ja, wat, wat, je zijn precies? Ja, wij zijn, eh, wij zijn Unmaker. Wij eh, bestaan eigenlijk sinds, eh, ja, sinds de COVID-pandemie, mag ik wel zeggen. We zijn begonnen als een coverbandje van, van melodische heavy metal. Hè? Dus een beetje Trivium en uh, Bullet for Valentine. Later hebben we besloten om eigen muziek te gaan maken. En ja, dat is nu eigenlijk een beetje geworden ja, tot, tot wat het nu is, zeg maar. Ik heb vanavond een half uurtje eigen muziek uh, gepresenteerd. En, en ja, dat, dat, heeft in de smaak gevallen. Ja. En had je verwacht eh, dat ik weer zou winnen? Nee, Nee. Nou, heel eerlijk, we zeiden, uh, we zeiden vanaf het begin al dat uh, de competitie dit jaar met, uh, met Fry of Sint en, uh, en Traversus... Het zwaar. was een, was, was een pittige, pittige voorronde. Ja, Ik denk ook wel dat, dat, dat, ik voor iedereen spreek als ik zeg dat, dat, dat het vier bands waren in hun eigen genre... Ja, het was, een, het was een... Maar wel goed in hun eigen genre. Het, was wel wel van unieke alle, Van alle uithoeken was het, was, het, ja, was het de vorm van heavy metal vanavond. Eh, dan speel je eigenlijk allemaal je eigen, je eigen stijl. Ja, en de beste. Wat kunnen wij verwachten van uh, eh, voor de komende periode? De komende periode? Nou, we zijn, we zijn sowieso bezig met opnames van onze nieuwe EP. Eh, we hebben de eerste, eerste EP hebben wij, hebben we begin dit jaar uitgebracht. Dat is Plague Mankind. Die staat ook op Spotify. De tweede EP Permafrost zit eraan te komen. Opnieuw vier, eh, vier dikke nummers. In de stijl van wat je gewend bent van ons. Als je ons een beetje op Spotify checkt, dan uh, eh, ik het geluid een beetje door. Eh, daar zijn we druk mee bezig op dit moment. Ja. ja. Heel veel succes de komende periode. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt. Bedankt. ZFM ehm, Zandvoort. progressieve metalwereld is het Drentse Traverses... dat in 2019 werd opgericht een unieke verschijning. De vierkoppige band uit Emmen met zangeres-gitarist Madelief de Groot... levert met haar teksten en scherpe kritiek op menselijk gedrag en legt hierbij haar eigen emoties bloot. versus haalt inspiratie uit acts als Dream Theater, Leprous, Trivium en Muse. En in september 2023 bracht de band hun debuut-EP The Only Way Is Through uit, geproduceerd door Joost van den Broek. En dit jaar, twee jaar later, hun tweede EP Navigate op 12 september. De band stond vorig jaar ook in de Bakken Metal Battle voor Drenthe en won deze voorronde van Over the Coke, Unmaker en Bad Standing. Met deze veelbelovende band eindigt deze vierde special na een uitloop van ongeveer ruim 10 minuten deze, beloof, eh, deze special, vierde special sorry, van Dutch Fury Goes Drenthe. En ik hoop dat jullie weer genoten hebben vanavond... en veel hebben opgestoken over de Drentse metal scene. Ik wil iedereen vanavond weer bedanken voor het luisteren. Al mijn gasten speciaal vanavond voor hun input... om deze Drenthe Special mogelijk te maken. En hopelijk tot volgende week. Dan zitten we weer in oktober. En zal ik in verband met veel bandinterviews geen brand new doen... maar een maandoverzicht maken van Dutch Fury. Hopelijk tot dan. Ik ga weer uit met mijn laatste woorden.